Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn positief getest op corona. Dat heeft de Amerikaanse president net zelf gezegd op Twitter, vertelt deze verslaggever van CNN. The president tweeting out just moments ago here in the United States, 12:54 a.m. said tonight, that uh, Flotus and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this together. Het nieuws van Trumps positieve test komt niet helemaal uit de lucht vallen, vertelt correspondent Marieke de Vries. We wisten al dat een van zijn naaste medewerksters, Hope Hicks eh, positief getest was. Zij kreeg eh, verschijnselen toen zij woensdag terugkwam van een van de rallies... samen met de president en de first lady. Vraag is nu, wat betekent dit natuurlijk voor de campagne? Gaat hij nog daarna het land in? Is hij ziek of is hij alleen positief getest... en valt het, valt het met de verschijnselen mee? Al die vragen hebben we nu nog geen antwoord op... maar daar kom ik graag later nog op terug. S ochtends je bed uitrollen, je laptopje openklappen en hup, weer de zoveelste Zoom-bijeenkomst in. Veel studenten zijn helemaal klaar met alle online colleges. Daarom gaan ze vanmiddag demonstreren in Amsterdam. Studentenvakbond LSVB is er ook bij, want zo kan het niet langer. Dan denken bijvoorbeeld met name aan de werkgroepen. Eh, als je alleen maar online lessen hebt, dan is het veel moeilijker om met elkaar in discussie te treden. Om elkaar te bevragen, dat een docent ook meekijkt hoe je een opdracht maakt. En ja, we zien dus dat dat de onderwijskwaliteit en ook het studentenwelzijn raakt. Het protest is straks om 1 uur op het Museumplein in Amsterdam. Het is nog even afwachten hoe druk het wordt. De organisatoren roepen studenten op die van buiten Amsterdam komen om niet te komen. Zij kunnen online meedoen aan het protest. En het was gisteravond de eerste studentenavond met de nieuwe sluitingstijden. Dus om 9 uur de muziek uit, om 10 uur de kroeg dicht. Deze studenten in Leiden hebben er nog een beetje moeite mee. Normaal gesproken dan begin ik om 9 uur pas. En eh, nu is het eigenlijk om 10 uur de deur uit en naar huis. De stad in wordt hem sowieso niet. Maar misschien eventueel langs de nachtwinkel een flesje wijn en die nog even meester maken. Maar dat is later maar even kijken. Het weer, de dag begint mistig, vooral in het noordoosten. Later breekt daar de zon door. In het midden en zuiden is het bewolkt met in het zuiden ook wat regen. En het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10 West richting Zaanstad.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 voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump en zijn vrouw hebben corona. Omdat de medewerker besmet was, gingen ze in quarantaine en lieten ze zich testen. En vanmorgen twitterde Trump dat hij en zijn vrouw inderdaad besmet zijn. Ondanks de NOW-steun voor behoud van banen zijn bij bedrijven die die steun kregen... tussen februari en juni 181.000 banen verloren gegaan. Volgens het CBS was het banenverlies het grootst in sectoren als uitzendbureaus en de horeca. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag voor het protest op de Dam in juni tegen racisme al zorgen over de opkomst. Dat meldde de Telegraaf in het SBS-programma Shownieuws. Het besluit om niet in te grijpen daarbij was het OM niet betrokken, terwijl eerder gezegd werd van wel. En het weer, wat zon, in het zuiden meer bewolking en wat regen en het wordt een graad of 17. Would you be here with me forever, ever, ever? Would you be here with me forever, ever, ever? Waking up all alone ain't better, better, better. Every time I go the wrong way, you turn me back around, turn me back like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. whoa, whoa. Forever, ever, ever, ever. Do you wanna look at me forever? do you see us in Vegas pushing a Monte Carlo? Bet that money on baby, bet she don't leave me, oh no See them he wears in the desert, look like a lake in the sand Would you watch the sunburn, now we're made forever, ever, ever, ever You still intimidate me, keep me up on my toes now Better man what you made me, made me aware of what I was missing Been missing the way you thought I'd settle down, reckon I lied to myself I was busy focusing on being by myself Set my feelings to the side, they all got dusty on a shelf You wiped them down when I had nothing left Could you be here with me forever, ever, ever Would you be here with me forever, ever, ever Waking up all alone ain't better, better Every time I go the wrong way, turn me back around Turn me back like whoa, whoa me forever, ever, ever When you asked me if I cheated, I said never What are you willing to do to stay together? How many times we gonna break up for the summer? How many times we gonna try to call my mother? Girl, you killing me forever, ever, ever. Waking up all alone ain't better, better, better. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like, whoa, whoa. whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Forever, ever, ever, ever. Do you wanna look at me forever? wanna love you till my dying day. Wake up, you're facing my chest, your favorite hiding place. The roof is gone as we're driving out the private gate. Counting the stars with our last name on the license plate. Whoa, oh, oh. I lied to myself by trying to be here all alone. When I leave, it's vibing now, it's just never by the long. Set my feelings aside, let's settle down. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like whoa, whoa, whoa. whoa. Do you wanna look at me forever, ever, ever? Would you be here with me forever, ever, ever? Would you be here with me forever, ever?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 He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at your door. And zo Je dus smeert je in, je lichaam glinstert in de zon.